Jelle Seubering met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen Cendrik S., die zo'n anderhalf jaar geleden drie mensen in de Rotterdamse wijk IJsselmonde doodschoot, 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Cendric S. zei dat hij een stem in zijn hoofd hoorde die hem steeds extremere opdrachten gaf. Volgens het OM is de man van 25 schuldig aan moord op de drie slachtoffers... die hij binnen een tijdsbestek van een paar weken doodschoot. S handelde planmatig en had nagedacht over wanneer hij zijn slachtoffer zou doodschieten, zei de officier van justitie. En daardoor is er sprake van voorbedachte raden. Een man van 20 heeft gisteravond een airsoft granaat laten ontploffen in een Duitse hoge snelheidsterrein. Zo'n granaat wordt gebruikt bij het naspelen van gevechten en lijkt echt, maar bij een ontploffing komen er alleen kleine balletjes uit. De man riep voordat hij de airsoft granaat gooide dat hij een aanslag ging plegen. Er ontstond paniek, twaalf mensen raakten gewond. Reizigers wisten de man te overmeesteren. De Duitse politie vond in zijn tas nog messen en rookbommen. Klanten van reisorganisaties moeten mogelijk bijbetalen... vanwege de oplopende brandstofkosten. De ticketprijzen worden al verhoogd... maar reisaanbieders mogen ook na het boeken nog een extra rekening sturen. Dat mag alleen wel als het in de algemene voorwaarden staat. En hoe hoog die naheffing is, verschilt per reis en organisatie. Zeker zeven Belgische vruchtbaarheidsklinieken hebben de limiet voor het aantal donorkinderen per spermadonor meerdere keren overschreden. De Vlaamse omroep VRT meldt dat de klinieken donorzaad ook binnen de eigen kliniek te vaak hebben gebruikt. In totaal gaat het om 35 donoren uit binnen- en buitenland. De vruchtbaarheidsklinieken zeggen dat er waarschijnlijk nog meer gevallen zijn. En het weer bewolkt met wat motregen. Bij een stevige wind wordt het 9 tot 13 graden. Vanavond blijft het bewolkt en regenachtig. Morgen dan wisselend bewolkt met ook ruimte voor de zon.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 tegen de man die anderhalf jaar geleden drie mensen doodschoot in Rotterdam. De 25-jarige man handelde planmatig, zegt de officier van justitie. Meerdere vruchtbaarheidsklinieken in België hebben de limieten voor het aantal donorkinderen per spermadonor vaker overschreden. Volgens de VRT gebeurde dat zelfs binnen dezelfde kliniek. En het eerste koolmeesei van het jaar is gevonden in de buurt van Nijmegen. Hij werd twee weken geleden al gelegd en dat is volgens biologen het vroegst ooit in Nederland. dat houden ze al zo'n 70 jaar bij. En het weer bewolkt met kans op wat motregen.